Minister van Middelkoop is enthousiast over de Afghanistan-plannen van de Amerikaanse president Obama. Hij zegt dat Obama een heldere en herkenbare visie over het vervolg van de missie heeft neergelegd. Obama maakte vannacht bekend dat Amerika het aantal militairen in Afghanistan het komende half jaar met 30.000 opschroeft naar 100.000. Over anderhalf jaar begint de terugtrekking van de Amerikaanse troepen. Dan zijn de Afghaanse machthebbers volgens Obama sterk genoeg om zelf de orde te handhaven. Grote woningbouwcorporaties slopen nog steeds veel goedkope huurwoningen en bouwen er vooral dure huurwoningen bij. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Vorig jaar ging het aantal woningen met een huur tot 350 euro per maand bij de grote corporaties met 5% omlaag, terwijl het aantal dure huurwoningen steeg met 13%. Diverse instellingen pleiten ervoor om meer te renoveren in plaats van te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Het aantal zwartspaarders dat gebruik maakt van de inkeerregeling stijgt nog steeds. Inmiddels is het bedrag aan zwart geld dat alsnog is opgegeven opgelopen tot meer dan 1 miljard euro. Zo'n kleine 4.500 Nederlanders met zwart geld op buitenlandse rekeningen hebben zich dit jaar al gemeld. Staatssecretaris De Jager verwacht dat er deze maand nog veel meer bijkomen. Per 1 januari wordt de inkeerregeling een stuk strenger. De vijf Britse zeilers die ruim een week geleden waren opgepakt in de Iraanse territoriale wateren zijn vrijgelaten. Gisteren werd er door hoge regeringsfunctionarissen in Teheran nog dreigende taal geuit. De vijf zouden zeer streng worden gestraft als zou blijken dat ze kwade bedoelingen hadden. Waarschijnlijk zijn de Iraanse autoriteiten er nu achter gekomen dat het om een vergissing ging. Het jacht waarop de vijf zeilden was op weg van Bahrein naar Dubai om deel te nemen aan een internationale zeilrace.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 En ik vertelde al eerder dat ik een hele collectie uitvoeringen van deze song heb vergaard om zo af en toe te draaien. En dit was de mooie, ingehouden uitvoering van de zeer gedisciplineerde big band van de BBC. En zoals gebruikelijk draai ik er meteen nog een. Serenade in Blue door de Amerikaanse crooner Michael Feinstein, begeleid door pianist George Shearing. still a spark. Eh, van de oude muziek. De St. James Infirmary Blues was dit. Waarvan hoogstwaarschijnlijk Joe Pimrose de componist was. De song vertelt het trieste verhaal van een man die aan de bar vertelt hoe hij in het St. James Infirmary zijn meisje dood aantrof. Louis Armstrong maakte in 1928 deze blues onsterfelijk. Maar hier maakte pianist Al Garner er een waar concertje van. Een goed samengestelde saxofoonsectie is de smeerolie van een big band. Daarmee kunnen de klanken van de individuele instrumenten bijeen worden gesmeed. Maar ergens in de jaren 40 componeerde Stan Kenton een nummer dat alleen voor de saxofonisten van zijn band bestemd was. Ooit heb ik het wel eens laten horen. Opus in Pestels heet het. Maar ik vond nu een versie van dit stuk van de BBC Big Band. Ook mooi. walking along the street. You're at a party, or else you're alone. And then you suddenly dig. You're looking in someone's eyes. You suddenly realize that this could be the start of something big. You're lunching at 21, watching your diet declining that rich French food, accepting a fig. When out of a clear blue sky, it's suddenly gal and guy, and this could be the start of something big. There's no controlling the unrolling of your fate, my friend. Who knows what's written in the magic book? But when a lover you discover are at the gate, my friend. Invite her in without a second look. You're up in an aeroplane, or dining at Sardi's, or lying at Malibu, alone on the sand. You suddenly hear a bell, and right away you can tell that this could be the start of something grand. You're doing your income tax, so you're buying to rush. Hurrying home because the hour is late, then suddenly there you go. The very next thing you know is this could be the start of something great. You're having a snowball fight or picking up daisies singing a happy tune or knocking on wood. When all of a sudden you look up and there's someone new. Oh, this could be the start of something good. You're a destined lover, you'll discover in a frightening flash. So keep your heart awake both night and day because the meeting may be fleeting, has a lightning flash, and let's face it, you don't want to let her slip away. You're watching the sun come up, or counting your money, or else in a dim cafe you're ordering wine, and suddenly there she is. You want to be where she is. And this must be the start of something. This must be the start of something. This must be the start of something. This could be the bar, the start of something big. Een song uit 1954 van Steve Allen, soepel gezongen door de in 1932 geboren Amerikaanse jazzzanger Mark Murphy. In 1956 debuteerde hij met zijn eerste album. Gravend in mijn archief vond ik een opname van in 2001 op 86-jarige leeftijd overleden saxofonist Flip Phillips, die een prachtige medley speelt op de in de jazz vrijwel nooit gebruikte basklarinet. Flip Phillips met It Was a Very Good Year and September Song. e a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos como um brilhante que partindo a luz explode em sete cores revelando então os sete mil amores que eu guardei somente pra te dar. prachtige zong van Antonius Carlos Jobim, door hemzelf hartstochtelijk gezongen. Nog maar even een mooie zanger. Lou Rawls, begin 2006 overleden. Vanaf zijn 18e jaar was hij al bezig met het oprichten van een eigen stichting ten behoeve van misdeelde kinderen. En hij liet dan ook zijn hele nalatenschap aan deze stichting. Luister naar zijn diepe bariton in Willow Weep For Me begeleid door Les McCann op piano, Leroy Finneker op bas en John, eh, sorry, Ron Jefferson op drums. Lou Rawls. sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall sympathy. Oh, just bend your branches down along the ground. Ooh, cover me when the shadows fall. Won't you bend a willow? after tomorrow. Dit was een Small Day Tomorrow van Janis Siegel. We gaan luisteren naar een wonderschone melodie, The Peacock. Vertolkt door pianist Bill Evans, bassist Eddie Gomez en de drummer Elliot Sigman. Waited for You, gespeeld door trompetist Jarmo Hogendijk en het trio van pianist Rijn de Graaf. En met deze opname uit 2002 eindigt deze aflevering van Jazz in Hoogland. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks en bij jullie thuisbezorgd technisch door Roy Halderman. Zondag is er weer CFM Jazz. nu gaan we er een beetje rauw uit met jazzorganist Jimmy Smith... begeleid door een big band in Blues in the Night. Tot volgende keer. Thank you.